Dat is gebeurd na een ruzie over de onroerende zaakbelasting. PvdA-wethouder Paul de Pla wilde de OZB met 5% verhogen... maar zijn eigen partij in de gemeenteraad vindt dat veel te veel. Een motie over een verlaging van het tarief kreeg de steun van de oppositie. De PvdA zat samen met de SP en GroenLinks in het college. In een brief aan de gemeenteraad hebben de wethouders hun ontslag aangeboden. Mogelijk gaat het huidige college demissionair verder tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Een conducteur van de NS is gisteren aan het eind van de middag op station Barendrecht mishandeld door vier jongens. Ze wilden de conducteur beroven. Toen hij zich verzette sloegen ze hem in elkaar. De conducteur moest met twee gebroken ribben naar het ziekenhuis. Volgens vakbond VVMC blijkt maar weer eens dat conducteurs en machinisten een gevaarlijk beroep hebben. Op een bouwterrein in IJsselstein zijn vier grafheuvels uit de Romeinse tijd gevonden. De eerste resten werden begin dit jaar ontdekt toen de gemeente begon aan de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Volgens archeologen is het uniek dat de graven nog intact zijn. Naast menselijke resten lag er ook aardewerk in. De archeologen denken dat de begraafplaats hoort bij een Romeinse nederzetting in de buurt. Van het boek Komt een vrouw bij de dokter zijn bijna 1 miljoen exemplaren verkocht. Van de roman van schrijver Kluun zijn in Nederland zo'n 780.000 boeken verkocht. Volgens de uitgever is dat voor een roman een record. De verkoop van Komt een vrouw bij de dokter wordt de laatste weken vooral opgedreven door een speciale editie. Die is uitgebracht vanwege de verfilming van het boek. Het weer, regen en aan zee een harde tot stormachtige wind uit het zuidwesten. Middagtemperatuur rond 12 graden. Morgen minder wind, enkele buien en wat kouder. Dit was het NOS Journaal.